9 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Vakbond de Unie is verrast door de nieuwe bezuinigingen bij KLM. De luchtvaartmaatschappij wil nog een 700 miljoen euro besparen. Topman Elbers wil dat het personeel voor hetzelfde geld harder gaat werken. Ook worden ontslagen niet uitgesloten. De Unie is vooral verrast dat er niet vooraf is overlegd over de plannen. De vorige bezuinigingsronde bij KLM is volgens de bond nog niet afgerond. En ook andere bonden zijn onaangenaam verrast. De bouwsector blijft kampen met dalende cijfers. In het derde kwartaal was de omzet van de bouw ruim 1,5% lager dan een jaar eerder. Het is volgens het CBS het tweede kwartaal op rij dat de omzet daalt. Ondanks de dalingen heeft de bouwsector vertrouwen in de toekomst. Dit jaar zijn al ruim een derde meer bouwvergunningen verleend dan vorig jaar. Wat betekent dat de bouwsector vanaf volgend jaar weer kan groeien. Staatssecretaris Teven wil nog voor de kerst naar Congo om te praten over de problemen rond adoptiekinderen. 30 Congolese kinderen die zijn geadopteerd door 13 Nederlandse ouderparen wachten al langer dan een jaar op hun vertrek naar Nederland. Teven noemt dat een schrijnende situatie. Congo stelt strenge eisen aan adoptie in het buitenland. Zo mogen kinderen alleen worden toegewezen aan heteroseksuele stellen die tenminste vijf jaar getrouwd zijn. Het land heeft vorig jaar september alle adopties opgeschort uit angst dat kinderen kinderen niet goed terechtkomen. Nederland en Kazachstan gaan meer samenwerken op het gebied van energie. De afgelopen dagen is minister Kamp van Economische Zaken met Nederlandse ondernemers op handelsmissie geweest in het land. Hij zei dat er op verschillende gebieden vergaande plannen zijn voor samenwerking. Zo is er een groot petrochemisch project in Kazachstan waarbij een Nederlands ingenieursbureau een rol kan gaan spelen. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. Het wordt 13 graden in Zuid-Limburg en hooguit 4 graden in Groningen. Er staat een stevige oostenwind. Komende nacht gaat het plaatselijk vriezen. Morgen zonnige periode bij 3 tot 8 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A2 Utrecht richting Amsterdam bij knoop Amstel 2 kilometer. A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij Battenverdorp 3. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen IJmuiden en knooppunt in Nieuwe Meer 5 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag voor Den Haag-Malieveld 2 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 3 en richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 2 kilometer.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 Underneath the swirling skies for all to see. swirling sky Jones. We zijn weer begonnen met het tweede uur van ZFM Jazz. Jazz. Welkom terug. Mijn naam is nog steeds David Habig. Eh, we zijn begonnen dus met Nora Jones Painter Song. Ja, deze wilde ik eventjes aanhalen... aangezien ik gisteren dus op een workshop fotografie ben geweest. En eh, dat speelde zich eigenlijk af in een oude fabriekshal of iets dergelijks. Ehm, dit was inmiddels in gebruik genomen door... Eh, met toestemming van de gemeente in Krommenie... door um, graffiti-artiesten. En het zag er echt geweldig uit. Ze hadden overal muurtjes of schotten opgebouwd. En waren dus een heleboel, ehm, heleboel gangen, als het ware... met, eh, met eh, allemaal graffiti eh, op, de, op de muren. misschien een ideetje voor het oude Dolfinarium of iets dergelijks. wij gaan verder met een andere van Noah Jones. Ik zei het in het begin al een knipoog naar de kerst. stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. But baby, it's cold outside. This evening has been. And hoping that you drop so in. just like ice. My mother will start to Beautiful, worry. What's your hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace roar.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 What's the sense of hurting my pride? I really can't stay. Baby, don't hold out. Baby, lips look delicious. My brother will be there at the Waves door. upon the tropical shore. My maiden aunt's mind is so vicious. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette. Never such a loser before. I've got to get home. Baby, you'll freeze out there. Say, lend me a coat. It's up to your knees out there. thrill when you touch my hand. But don't you see? How can you do this thing to me? It's bound to be talk tomorrow. Think of my lifelong At sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia beste luisteraars, nog 20 werkdagen tot kerst. Baby, it's cold outside. Ja, de volgende artiest, uh, Alexi Murdoch. Ehm, hij is... Uh, ik zal hem er even bij pakken. Eh, hij is geboren op 27 december. Dus ietsje na kerst, 1973. Een Britse sing- en songwriter. Um, over het algemeen akoestische muziek en indie folk eh, hij verhuisde naar de Verenigde Staten en daar ehm, heeft hij aan de Duke University Philosophy eh, eh, gestudeerd. Ehm, ik ken hem eigenlijk van een nummer dat hij dat niet hier op zijn, uh, zijn site staat. All of All My Days. En dat nummer is afkomstig van een film die ik nogal wel redelijk vond. Het is een leuke, leuke kinderfilm eigenlijk. Real Steel. Eh, dat gaat over een, eh, een bokser die eh, met zijn zoontje wordt herenigd. En ja, het speelt een beetje in de toekomst af. En, ze, gaan, ze houden robotgevechten eigenlijk. maar dat begint met dit nummer. So what I'm doing So I smile, I know I'll feel this loneliness no more. All of my days. For I look around me, and it seems you found me, and it's coming into sight as the days keep turning. for days keep turning into night. looking for. Believe me, I don't stay out late, no place to go. I'm home about eight, just me and my radio. Hey, misbehave. misbehaving Fats Miller. Waller. Birds flying high, verder met Nina Simone, Feeling Good.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 Maar eh, het is een aparte stroming van de muziek. Het zijn allemaal een soort van remixes waar, waar de noten niet meer op elkaar volgen. En eigenlijk waar lastig op te dansen valt. Vandaar. dubstep is trouwens even opgezocht. Eh, kenmerkend voor dubstep zijn de baslijnen die met een hoog tempo worden afgespeeld... waarvan de drums vaak op de helft ervan al zitten. Eh, ja, dus het is een elektronische eh, muziekvorm. Ehm, ik zal het jullie hier al besparen, want het is nogal heftig. wij gaan verder naar, met Soot Sims en Utah Hip... Música Sims en Utah Hip met Violets for Your Furs. We gaan verder met Johnny Rollins, Blue Seven. Fizz. tijdens het uh, urbexen, wat, de, de, vorm van fotografie die ik eh, nu eh, aan het oppakken ben, kom je vaak in panden die leeg staan, omdat er wordt beweerd dat ze spoken. Vandaar dat ik dit nummer eventjes opzetten. We gaan vandaag ZFM Jazz afsluiten met Chad Baker. Everything Happens to Me. Nog een fijne zondag en tot de volgende. I make a day for God, and you can bet your life it brings. I try to give a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps. And when I play an ace, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. At first my heart thought you could break this jinx for me. That love would turn the trick to end despair. But now I just can't fool his heart that thinks for me. I've mortgaged all my castles in the air. telegraphed and phoned and sent an airmail special too. Your answer was goodbye, and there was even postage due. I fell in love just once, and then it had to be with you.